zijn ontdekt na een tip uit Saoedi-Arabië... Vrachtvliegtuigen waren vertrokken uit Jemen. Bij tussenlandingen in Dubai en Groot-Brittannië werden de explosieven gevonden. Het Witte Huis heeft Saoedi-Arabië bedankt voor de hulp. De bommen bestonden uit pentriet. Dat is een zeer krachtig explosief dat vorig jaar ook in een Amerikaans vliegtuig werd aangetroffen op het lichaam van een Nigeriaan. De pakketjes waarin de bommen zaten waren bedoeld voor synagoges in Chicago. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. In Nederland zijn geen extra maatregelen genomen. In Frankrijk kan midden volgende week weer overal worden getankt. Het personeel van de olieraffinaderijen stemde gisteren voor het voorstel om de stakingen te beëindigen. In het hele land waren de protesten deze week al verflauwd... na de goedkeuring door het parlement van de verhoging van de pensioenleeftijd. De staking bij de olieraffinaderijen heeft Frankrijk ongeveer 100 miljoen euro gekost. Er komen richtlijnen om te voorkomen dat religieus erfgoed verloren gaat. Het gaat vooral om de inventaris van kerken die hun deuren sluiten. De komende jaren gaan naar verwachting gemiddeld per week twee kerken of kloosters dicht. Voor de gebouwen wordt vaak wel een nieuwe bestemming gevonden, maar voor de inventaris is dat moeilijker. Het museum Convent in Utrecht stelt daarom richtlijnen op, samen met andere kerkelijke organisaties. Daarmee moet worden vastgesteld wat de culturele waarde is van bijvoorbeeld een kerkbank, een mariabeeld of een priestergewaad. Afhankelijk daarvan wordt besloten wat er met de spullen gebeurt. Dat kan hergebruik zijn in een andere kerk of een museum, maar ook verkoop of vernietiging. Het weer, vannacht droog en een graad of 9. Overdag bewolkt met af en toe regen. Later in de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog.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 piece of toast. Watch the